Kees Groot met het NOS-journaal. De week is uitgelopen op een teleurstelling. Oranje verloor met 2-0. Hiermee lijkt de deelname aan het WK volgend jaar in Rusland weer een stap verder weg. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Las Vegas zijn een dode en een gewonde gevallen. Dat gebeurde op de wereldberoemde Strip, waar veel luxe hotel-casino's staan. Een man zou daar in een stadsbus het vuur hebben geopend en zou zich daar verschanst hebben. Het is niet duidelijk of mensen worden gegijzeld. Gisteren werd nog in een hotel op de Strip in Las Vegas een gewapende overval gepleegd. Het is nog niet duidelijk of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Op de A44 bij Oegstgeest is een jongen van 11 aangereden. Hij werd geschept toen hij ter hoogte van een tankstation de weg wilde oversteken. De jongen is zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op het weggedeelte richting Amsterdam. Wat daar precies is gebeurd is nog niet bekendgemaakt. De A44 werd na het ongeluk tussen Oegstgeest en Voorhout in beide richtingen afgesloten. Wereldwijd is het in meer dan 7000 steden eventjes donker om aandacht te vragen voor klimaatverandering. In Nederland ging om half negen het licht uit en dat duurde één uur. Verschillende wereldberoemde gebouwen doen mee aan Earth Hour, waaronder de Eiffeltoren in Parijs en de Big Ben in Londen. In Nederland deden onder meer de Domtoren en de Martini-toren het licht uit. Vannacht gaat de zomertijd weer in. Om twee uur gaat de klok vooruit en daardoor is het s'morgens langer donker, maar s'avonds blijft het langer licht. De zomertijd geldt in alle landen van de Europese Unie en ook in de meeste andere Europese landen en in Amerika. Het laatste weekend van oktober wordt de klok weer teruggezet. Het weer, opklaringen en fris bij minima van een, van een graad of twee. Morgen zon, maar op sommige plaatsen ook veel bewolking. Het wordt tussen de 11 en 14 graden.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 I ain't looking for a ring cause I got what I need. I ain't looking for a ring cause I got what I want. I ain't looking for a ring cause I got what I need. I ain't looking for a ring cause I got what I want.